Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Leiden denkt dat meerdere mannen afgelopen week vrouwen hebben lastiggevallen of aangerand. Eén vrouw is verkracht. Het nieuws leeft erg onder studenten, vertelt Elianne van de partij Studenten voor Leiden. Er worden veel berichtjes doorgestuurd om goed te letten op elkaar. Dat eh, gebeurt heel snel als er, als er zoiets gebeurt. Studenten die eh, zeggen, ja, ga niet alleen naar huis. Hier en hier eh, moet je voorzichtig zijn. Mhm. En nu al helemaal, omdat het er zoveel zijn en omdat het zo, ja, zoveel achter elkaar is, leeft het heel erg. De burgemeester roept iedereen die ook is lastiggevallen dringend op om aangifte te doen... Die meldingen kunnen de politie helpen om de waarschijnlijk dus meerdere daders beter in beeld te krijgen. 2500 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht... zijn vanaf vandaag illegaal in ons land. Ze zijn student of arbeidsmigrant en woonden in Oekraïne toen de oorlog uitbrak... maar komen uit een ander land. Nou, naar dat land moeten ze nu dus weer terug. Hoge rechters bepaalden een tijdje geleden dat ze niet meer worden opgevangen. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Alle producten en diensten samen hadden afgelopen jaar een waarde van 1033 miljard euro. De stijging komt onder meer door het herstel na corona... maar ook doordat door inflatie alles duurder is geworden. Nederland heeft de 18e economie van de wereld. En bodybuilder Wesley uit Best heeft een lekker weekend achter de rug. Hij deed mee in Amerika aan de Arnold Classic. Een bodybuildwedstrijd vernoemd naar Arnold Schwarzenegger. Wesley won en je raadt nooit wie de prijs aan hem uitreikte. De beste bodybuilder ooit, de meest bekende filmster ooit. Voor mij was het echt een, eh, ja, is nog steeds een legende. En om door hem zijn hand te mogen schudden en door hem de prijs te mogen ontvangen... is gewoon echt een droom die uitgekomen is. Nou, Schwarzenegger zelf dus. Om het te vieren heeft Wesley zichzelf die avond eens dus lekker laten gaan. Hij bestelde voor het eerst in maanden een toetje. Een dubbele brownie met ijs.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 In Noord-Holland staat nu 70 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel een kwartier langer onderweg tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Zuid. Tussen de baasjes nou Zuid eh, nu 4 eh, kilometer en 10 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Op eh, de N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen de afrit naar Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er ook 10 minuten langer over.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 Dat is ruim een derde meer dan een jaar eerder. In Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten... die zich urenlang had verschanst in een ziekenhuiskamer... De 65-jarige was het ziekenhuis gisterenmiddag binnengegaan... waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had de vrouw vuurwerk afgestoken. De groei van het aantal mensen dat vegetarische maaltijden eet stagneert. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal mensen al jaren gelijk. Bijna de helft van de Nederlanders eet één of twee keer per week een vegetarische maaltijd. Het weer overwegend bewolkt en kans op wat lichte regen bij 8 tot 11 graden. ZFM. raggedy ball. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar.